5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het noordoosten van Syrië geldt voor vijf dagen een bestand. Turkije heeft aan Amerika beloofd geen aanvallen te plegen... als Koerdische strijders zich terugtrekken uit het grensgebied. De Koerden lijken daartoe bereid te zijn... al is er oneenigheid over de vraag hoe lang dat grensgebied is. Ook is onduidelijk wat Syrië gaat doen. Het Syrische leger was de afgelopen dagen de Koerden te hulp geschoten... en heeft plekken in het grensgebied ingenomen... De Amerikaanse democraten zeggen dat Turkije helemaal zijn zin heeft gekregen. De inval in Syrië was immers bedoeld om de Koerdische strijders uit het grensgebied weg te jagen. Kinderen die slachtoffers zijn van mensenhandel en seksuele uitbuiting raken steeds vaker uit beeld. Dat komt door de privacywetgeving die vorig jaar van kracht werd. Staat in een rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Het aantal geregistreerde slachtoffers is de afgelopen jaren bijna gehalveerd. Hulpinstanties kunnen alleen nog maar een melding doen als ze toestemming hebben van het slachtoffer. Die krijgen ze vaak niet, omdat slachtoffers er vaak het nut niet van inzien. De Britse premier Johnson zegt er vertrouwen in te hebben dat het Lagerhuis zaterdag instemt met de Brexit-deal die hij heeft gesloten met de EU. We stappen als één Verenigd Koninkrijk uit de EU, zegt hij, verwijzend naar de nieuwe afspraken die hij heeft gemaakt voor Noord-Ierland. Maar de Noord-Ierse DUP ziet dat anders en zegt tegen te stemmen. Het is daardoor de vraag of Johnson een meerderheid van het lagerhuis achter zich krijgt. Volgens Sky News kan hij rekenen op 316 stemmen, terwijl hij er 320 nodig heeft. Verwacht wordt dat Johnson vandaag alle registers opentrekt om nog wat parlementariërs aan zijn kant te krijgen. Het weer. De dag begint met wat zon, maar gaandeweg neemt de bewolking toe. Met vooral vanmiddag pittige buien, mogelijk met onweer en aan zee ook zware windstoten.